ja, ja, ja, ja, ja. Hey, hey, oh, oh. ja. ja ja ja ja Hey, wow. De mensen op het terras. Ik zie ze lachen en hardop praten. Ze eten en ze drinken. En oh, wat zijn ze uitgelaten de ober met een lach. Een dienblad vol met glazen bier. Hij zweeft tussen de stoelen door. Met het allergrootst plezier. Want het is zomer op het plein. Dit mag je echt niet missen. De zon die schijnt. een hollen voorbij. Ik hoor een orgel dat staat te spelen. Het is weer volop zomer. Ja, deze dag is om te stelen. Het is weer zo'n heerlijk moment. Nu lijkt de weer. Bestel voor jou een drankje, zeg maar wat het moet zijn. Ik geniet van elk momentje dat ik samen met jou mag zijn. Want het is zomer op het plein, dit mag je echt niet missen. De zon die schijnt, nu is het tijd om je zorgen uit te wissen.